hey, gast, brandt die al? Oh shit. Hey yo, TLM, don't stop, too tall, you rock, rock, rock on, my man Alvin, Mr. Lewis, my man baby all. And on the drums, y'all. Hey, yo, on her. And on the board, y'all. My man, Yost. And Hans, yo. And yo, Thomas. And Red Bank. And check it out, y'all. My man, Faisal. The Monty Hunter. You don't stop, y'all. You rock on. Brain power. And up the two, y'all. My man, Isaac. And up the bus, y'all. You don't stop. Luister dan. is DMC die altijd vriend op een niveau. Word ik verliefd, zie ik iets in die giet op een dieper niveau Vlieg sowieso dan van hier tot die pizza of zo Met vage vlagen als iemand van beef die liever niet bloot Vind je dit niet dood? Ben jij mijn type niet zo? Rapper niveau is inimini je ho Weer een lichting stress, whatever, laat het gaan En zweef je richting bergen, dan ben je kabelbaan En als je dit draait, laat hem dan ook maar staan Ik spreek woorden alsof ik naar Pauw en Panama ga En hou je back fat clap met je wack en nap rap Je kent de game niet omdat je rappen net ontdekt hebt En lekker happy met je cab richting nag rapt En ondanks wat je matties allemaal zeggen, echt wack bent Fuck better raps, als ik weer flowen ga Ik heb toch het hoogste woord als mijn lyrics als ik blowen ga Yo yo yo, dat maakt niet uit, yo dat maakt niet uit, check it out Hey yo Fijs, waar ben je man? Ik zeg... La la la la la Dit is de remix Ja, City, maar natuurlijk. Heb je wel goed gekeken op je horloge? Een B, BBMC in the place to be. We roken nog grotere J's dan C, je weet het niet. Wacht even, B en 2, 3. Je gaat hier hard op als Paul Kessel 19. Sesamstraat, flipperkast. Een oogje in het zeil, dus klim ik weer in de mast. En in mijn Lubbekel sas. En kerels die gaan weer kast. Visieuze doorbreken, komt de cirkel zaag te pas. En wat, kom ik niet binnen gast Ik ga uit met de lijst, dan maar weer in mijn binnenzak Kom binnen met mijn graps en worden we binnen zat En mijn lyrics zijn een shit, maar niet van binnen in je gat Worden dichtbij, terwijl je weer niks te verzinnen had Van de randstad tot midden dan in een gat Ik kap op met eerlijk had, dan wordt dan toch nimmer wat Als gaat ze op natuurreis in dat verwarmde binnenbad Dus wat? <laughs> het loopt op de klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat laus. Als je rode smaakt, dan er nog saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. Een gezichtskleur zwicht, aanlopend op blauw. Je vingeren de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt al gauw, overhoop met je mouw. Doe maar net op je show met een pols zo rauw. En voel de flow nou, of sta hopeloos in de kou. Voel de flow nou, of sta hopeloos in de kou. Voel de flow nou, of sta hopeloos in de kou. Dans maar, en dans maar, en dans maar door.